Ook scherpt de Europese Unie de eigen klimaatdoelen aan. Eerst wilde de EU in 2030 55% minder CO2 uitstoten. Dat wordt nu 57%. Dat lijkt niet veel, maar dat is het wel, zegt Eurocommissaris Frans Timmermans. Nou ja, het gaat toch wel eh, over 40 megaton. Hè? Dat is de halve uitstoot eh, eh, van Nederland in een jaar tijd. Dus dat is geen klein bier, ook al is het maar 2 punt. Dus dat is wel een manier om ook andere landen ervan te overtuigen het goede te doen. In Egypte zijn een boel landen al bijna twee weken aan het praten over wat ze kunnen doen tegen klimaat in het Brabantse Kuik zijn twee personen omgekomen bij een steekpartij in een huis. Het zou volgens de politie gaan om de bewoners van 73 en 75. Hulpdiensten rukten massaal uit om de gewonden te helpen, maar dat mocht niet meer baten. Wat er precies is gebeurd weten we nog niet. In Middelburg in Zeeland is er zo'n tekort aan krantenbezorgers... dat een krant daar met een opmerkelijke proef komt. Wie de zaterdageditie na 11 uur ochtends niet in zijn brievenbus heeft... kan hem ophalen ergens in de buurt. De bezorgtijd van de kranten duurt veel langer... omdat bezorgers dubbele wijken moeten lopen. Helemaal op de zaterdag, wat meestal een dikkere editie is... die vaak wordt gelezen aan de ontbijttafel... is dit irritant, zegt de uitgever. Dus vandaar dat mensen deze dan zelf kunnen ophalen. En dan nog even dit. Waarom is het een torso of schoenen? Oh ja, dat is echt fucking logisch. Wat is dit nou weer? Oké. Okay. Deal with it. Ja, je hoort de eh, Brabantse Lars van 25 terwijl hij een spel aan het spelen is. Al 80 dagen lang streamt hij via het online platform Twitch zijn leven. Zijn volgers zien alles, van wassen en koken, het schoonmaken van zijn aquarium... en zelfs de uren die hij s'nachts in bed doorbrengt. Lars wilde weten wat het opgeven van je privacy met je doet. Het weer vannacht en morgenochtend een hoop wolken en nattigheid. Morgenmiddag droogt het wel wat op, maar het waait flink. En het wordt niet warmer dan een graadje of 10. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. Het is woensdagavond. Tijd voor Sea of Love. So many nights I'd sit by Fred hij met The Sea of Love. Sea of Love. done Don't try to change me I lost myself on the way along Whoa, oh, oh, oh. Can I lie to me? This is hell M Zandvoort. Met nu The Sea of Love. if it's wrong to love of Love. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good I should have. If I made you feel second best, you did, you did. Girl, I'm sorry I was blind. You, you were always on my mind. You were always guess I never told you I'm so happy that you're mine Little things I should have said and done begin. U luistert naar Fred Heij met The Sea of Love.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 Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Ik heb gisteren mijn tas gepakt. Nu loop ik in een vreemde stad. Want als ik jou zie... Want als ik jou zie Als ik jou zie Als ik jou zie Komen de twijfels weer zoals elke keer En beginnen we weer van never change of heart.